De Groningse gedeputeerde Van Dekken noemt de verdubbeling een klap in het gezicht. Vooral vanwege het risico op aardbevingen. En ook deze Groninger is teleurgesteld door dit nieuws. Dit is binnen zes dagen nadat het nieuwe jaar begonnen is al de eerste belofte die weer wordt verbroken. En mensen zijn daar gewoon boos en, en verdrietig, maar ook bang eh, over. Eh, er zijn nog steeds mensen die gewoon slapen met een koffer eh, in de gang. Omdat ze echt bang zijn dat er een zwaardere beving komt en dat ze hals over kop de boel moeten verlaten. De gedeputeerde wil dat de nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris felbrief zo snel mogelijk naar Groningen komt voor uitleg. In Amsterdam wordt nu 99% van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Omicron-variant van het virus, zegt de GGD. In een paar weken heeft de extra besmettelijke, maar waarschijnlijk minder ziekmakende variant zijn voorganger Delta verdrongen. Albert Heijn heeft een aantal kaasjes uit de schappen gehaald omdat daarin de E. coli-bacterie is gevonden. Die wordt ook wel de poepbacterie genoemd. Het eten daarvan kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral voor jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Het gaat om Iberico-kaasjes met een houdbaarheidsdatum tot 12 januari. Het kleine Gelderse dorpje Aard is opgeschrikt door een opmerkelijke zaak. Op Oudjaarsdag belde een Frans sprekende man aan bij een arts thuis en zei te zijn overvallen. De man zou vanuit Frankrijk zijn ontvoerd. Nog altijd weten bewoners niet hoe de man in het kleine dorpje dicht bij Zevenaar terecht kwam. Ik weet zelf ook niet. Wat moet zo'n Fransman nou hier doen? In dat plaatje aard, ik vind het sensationeel. U vindt dat wel mooi? Ja, geweldig. <laughs> kom aard kunt wensen in de krant en op de televisie misschien. Eh, dat is toch geweldig? De politie wil in het belang van het onderzoek weinig kwijt over de zaak. Het weer, regen. In de oostelijke provincies plaatselijk ook natte sneeuw.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 A tied up button down pearl snap, yeah. Got all us cowboys going nuts soon as she gets to dancing all up on the bar to a little bit of b b b bad to the bone. Shotgun and beer shooting blackjack, looking so right that it ought to be wrong. Whatever she wanna do, I'm gonna let country girls do it b b b better. clutch on a tractor, changing the oil, changing the tire, baling the hay, hanging tobacco, shoot my gun, was Jason Cassidy en daar openden we de eerste show mee in 2022. Iedereen natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Maak er wat moois van dit jaar en blijf vooral gezond. En de National Radio Show, ja, die blijft gewoon hetzelfde. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus, het Spotlight album, de National Spiegelplaat en nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals je net hoorde uit 2015, Jason Cassidy en Country Girls Do It Better. We gaan naar Bluegrass. Een van de Bluegrass nummers die je tegenkomt in de Bluegrass Today lijst. Een heerlijke nummer van Billy Droos. Dit is Bring on the Wind.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 We gaan voor de eerste keer dit jaar weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij een single opgestuurd van Don Ricks. Ze komt uit West Virginia en het nummer wat je nu gaat horen heet Tennessee Miles. Heart shattered like a windshield. My pockets like a gaslight on E. tires and a shady spare But way too tired to care about anything But chasing the dream met Tennessee Miles. Ik volg al een tijdje de serie Yellowstone en daar is nu een afsplitsing van en die heet 1883. En er zijn de twee country artiesten die de hoofdrollen spelen in deze serie. De een is Faith Hill en de ander is Tim McGraw. En die hoor je nou met de Cowboy and Me. I don't know why I act the way I do. Like I ain't got a single thing to Sometimes I'm my own worst enemy I guess that's just the cowboy in me I got a life that most would love to have But sometimes I still wake up fighting me And where this road I'm headed that's just the cowboy informatie, gezoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl uit 2019 hoorde je lekkere Texas Country van Stonely LaRue. En dat nummer heet You Oughta Know Me By Now. In deze show nemen we een kijkje in de Canadian Country Music Hall of Fame. En daar komen we sinds 1992 deze zangeres tegen. Ze komt uit Nova Scotia en bracht haar eerste single in 1970 uit. Haar eerste album heet Memories of Home en daar kom je dit nummer tegen. Ik heb het over Carol Baker en dit is Gone Gone Gone Traveling Man. Carol Baker uit Canada met Gone, Gone, Gone, travel in the Man. En ook de maandartiest staat nog steeds centraal in de National Radio Show. En deze maand is dat niemand minder dan een man die geboren werd op 12 augustus 1929 en overleed op 25 maart 2006. Hij werd geboren als Alvis Edgar Owens Jr. Alhoewel Buck Owens zich in de eerste instantie met rockabilly bezig hield, maakte hij in 1959 de overstap naar countrymuziek. En dat deed hij goed. Hij begon zijn carrière in de countrymuziek onder andere met dit nummer Second Fiddle. Dit is de Nashville Maandartiest. I'll play second fiddle to you zijn muziek vaker voorbij komen. Buck Owens was dat met Second Fiddle. En country gaan we naar folk. Dit zijn de Lovell Sisters en Blowing Away. Nashville. Met nu country uit Nederland. Nashville Radio Show. fruit. de eerste outlaw country zangeres... en natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Waylon Jennings. Je hoorde Jessie Coulter van haar debuutalbum A Country Star Is Born... het nummer 2: Many Rivers. En daarvoor uit Nederland Jack Jersey en After Sweet Memories. We gaan weer een keertje naar de digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar muziek van Ierland. We kregen muziek opgestuurd van Jason McAllister. Dit is The Heart You Left Behind. just slip away All that I can do I've done Makes me believe I never could dit jaar hebben wij natuurlijk weer elke week een nieuw Spotlight album. En daarvoor gaan we nu naar 2005. Het is een verzoekje. En wij werden gemaild door Ina Zevenaar uit Groningen via info.nesforradio.nl. Zij wilde graag het debuutalbum van Shelley Fairchild voorbij horen komen. Dat album heet Right. En ze heeft vier nummers van dat album uitgekozen. Je gaat eerst luisteren naar Ready to Fall en daarna Fear of Flying. Dit is het Nashville Spotlight Album. You're hot as a desert, hell in a sheet. Homes anywhere you lay your feet. Your heart is full of tumbleweed and brimstone. Whispering your whiskey late at night. You might fool an untrained eye, but I know what you need. Someone to depend on. Hey, I can be tender, I can be sweet, I can sweep the devil off his red me Joshua, ready to fall. Hey! Dit is Nashville Spotlight album. I've worn down these wheels so much that they don't even spin. the lock to your heart as if I were trying to break in. eerste twee nummers van ons Spotlight-album. En daarvoor gingen we naar 2005. Het album Ride van Shelley Fairchild. Aangevraagd door Ina Zevenaar uit Groningen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur dan een e-mail naar info.nashforradio.nl en vermeld in die e-mail om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Wij gaan er naar op zoek en je hoort ze terug in een van de volgende shows. Nu is tijd voor Americana uit Nederland. Dit is Douwe Bob en When the Road is Rough. you knew. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Yes, I could find somebody to If I'm that easy to forget Yes, I could find somebody too But I don't want no one but you I couldn't leave without regret that easy to forget Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget gingen naar 1958 met Carl Bellew en Am I That Easy To Forget. En van 1958 naar 1959 voor een muziek van onze maandartiest. Hij scoorde heel goed met dit nummer, Buck Owens natuurlijk. Het levert hem een nummer 4 notering op en veel collega-artiesten namen dat nummer op. Zo zijn er versies van een Barbara Fairchild, Shelby Lynn, Ray Price, Johnny Rivers en er is zelfs een duetversie van Waylon Jennings en Jesse Coulter. Maar dit is het origineel Under Your Spell Again. Dit is de Nashville Maandartiest. You've got me under your spell again. Saying those things again. Making me believe that you're just mine. You've got me Dat was weer muziek van onze maandartiest Buck Owens. En in het tweede uur hoor je hem natuurlijk ook nog voorbij komen. Maar nu is het eerst tijd voor een nummer van het album Same Truck van Scuddy McCreary. Dat hij een grote George Strait fan is, ja, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. En zeker niet in dit nummer. Je hoort Damn Straight en daarna Barbara Mandrell en Do Right Woman, Do Right Man. Sang along every time it came on First time we danced was to Marina Del Rey And I fell right there and then I didn't want that song to end have a great time with the best music from all over the world.